Daarmee is aan de belangrijkste voorwaarden voldaan die eurocommissaris Koes heeft gesteld voor de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Nederland. Kroes had Bos tot 12 uur vannacht gegeven om een deal te bereiken. AZ speelt vanavond in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal zonder DSB op de shirts. Dat hebben de curatoren van DSB-bank bepaald. Besluit is nog niet toegelicht. DSB heeft het sponsorgeld aan AZ al aan het begin van het jaar betaald. Gisteren werd de hoofd- en shirtsponsor van AZ door de rechter failliet verklaard. De politie heeft bij een grote drugsactie in het Limburgse Hoensbroek tot nu toe 13 hennepplantages gevonden. 13 mensen zijn opgepakt, want ook werd een partij harddrugs gevonden. De kasteelbuurt in Hoensbroek werd vanochtend door de politie hermetisch afgesloten. Er geldt een noodverordening. De werkloosheid in Nederland blijft stijgen. In de periode juli tot en met september telde Nederland 394.000 werklozen. 5% van de beroepsbevolking meldt het CBS. Jaar eerder was dat nog 3,7%. Het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 13.000 per maand. In Arnhem is vorige week een zakenman ontvoerd. De Arnhemmer was dinsdagochtend rond drie uur van zijn werk op weg naar huis... toen hij werd klemgereden en uit zijn auto getrokken. De daders zetten de man in een andere auto en gingen er vandoor. Slachtoffer is een 45-jarige man met een Turkse achtergrond. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar het diner van Herman Koch... Zijn roman kreeg een kwart van de bijna 35.000 stemmen die werden uitgebracht. De uitreiking van de prijs was zojuist in een concertgebouw in Amsterdam. Koch krijgt 7500 euro, een sculptuur van Jeroen Henneman en een treinabonnement. Van het diner zijn 250.000 exemplaren verkocht.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 Ooh, the keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah. Rolling, rolling on the river. Rolling on the, river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I popped a lot of tang down in New Orleans. But I saw the good side of the city until I hits the ride on the als leeg, als oud, als koud en bevroren is. Als bloed wat het doet nu het en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil, als het hard en berekend is als het beeld dat je schetst dat me kwetst overtekend is.